Linda, hey heb je even tijd? Ik wil met je dansen tot in de eeuwigheid. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal ik niet uit jouw leven verdwijnen. Hey Linda, wat denk je je gedaan? Om met z'n tweeën door van steen. Maar het gevoel wat ik bij jou heb, lieve Linda, dat ik wil jou en jou alleen. Hey Linda, wat denk je deur je daar? Om met z'n tweeën mooie Linda, hey heb je even tijd? Ik wil met je dansen tot in de eeuwigheid. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal ik niet uit jouw leven wil je niet? Doe nou, doe me geen verdriet. Laat me hier niet in mijn eentje staan. Ik heb geleerd van alle fouten in het verleden. En jij krijgt van mij de zekerheid. Dat ik jou heel gelukkig zal maken. Je krijgt het zwart op wit, het is een gedaan. Om met z'n tweeën door het leven.